Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden heeft de moord op anderhalf miljoen Armeniërs een genocide genoemd. Dat is tegen het zere been van NAVO-bondgenoot Turkije... dat het onacceptabel vindt dat die gebeurtenissen als genocide worden gezien. Biden heeft gisteren met de Turkse president Erdogan gebeld... en zou daarbij al hebben aangekondigd dat hij de genocide zou erkennen. De Armeense genocide was in 1915 en latere jaren... toen het huidige Turkije deel uitmaakte van het Ottomaanse Rijk. Vandaag is de jaarlijkse herdenking Huisartsen zijn ontevreden met de uitspraken van het RIVM over het AstraZeneca-vaccin. Vaccinatiechef Van Delden zegt dat het vaccin al snel niet meer nodig zal zijn. Huisartsen reageren verontwaardigd. Het kost ze al de nodige moeite om een behoorlijke opkomst te krijgen. En deze uitspraken helpen daar absoluut niet in, stellen ze. De politie heeft gisteren ingegrepen bij een examenstunt in Bussum... waar jongeren op straat alcohol dronken en feest vierden. Ook hebben scholieren met geweld geprobeerd hun school binnen te komen. Leraren zijn aangevallen en geïntimideerd, zegt de rector van de school... tegen regiozender NH Nieuws. Politiemensen gebruikten hun wapenstok om de groep jongeren weg te jagen. Twee jongeren zijn aangehouden en tientallen tieners kregen een boete... omdat ze zich niet aan de coronaregels hielden. 15 deelnemers aan een wetenschappelijk experiment zijn na een isolatie van 40 dagen weer uit een grot gekomen. Ze zaten in een donkere, vochtige grot in de Franse Pyreneeën. Ze wilden beter begrijpen hoe mensen zich aanpassen aan drastische veranderingen. De deelnemers zeggen dat ze niet moe waren, maar wel de kou voelden. Het weer. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 1. Lokaal kan het heel licht vriezen. Morgen opnieuw een droge dag. Vooral in de middag zijn er zonnige perioden.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 Gonna set the roof on fire, gonna burn this motherfucker down, down, down, down, down, down, down. Hands up when the music drops, we both put our hands up. Put your hands on my body. Swear I've seen you before.